Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. In een gem woedt brand in een varkensschuur met duizenden varkens. De hulpdiensten proberen de dieren naar buiten te krijgen. Bij de brand komt veel rook vrij. Hulpdiensten waarschuwen omwonenden daar te blijven. Mogelijk is er asbest vrijgekomen. Vakantiegangers op een nabijgelegen camping wordt aangeraden binnen te blijven. Voor zover bekend waren in de schuur geen personen aanwezig. In de metro in Amsterdam is iemand doodgestoken. Het gebeurde tijdens de avondspits in metro 53 in Amsterdam-Zuidoost. Veel reizigers zagen het gebeuren. Ambulancepersoneel dat snel ter plaatse was... slaagde er niet meer in het slachtoffer te reanimeren. De politie heeft een verdachte aangehouden. Air France KLM neemt een aandeel van ruim 30% in de concurrent Virgin Atlantic van de Britse zakenman Richard Branson. Dat kost het bedrijf zo'n 250 miljoen euro. Air France KLM gaat daarvoor samenwerken met Delta en China Eastern. Die twee maatschappijen nemen ieder een belang van 10% in Air France KLM. De plannen van de carrier moeten nog goedgekeurd worden door de aandeelhouders en de toezichthouders. De brand die al een week woedde in de Mergelgrotten bij Maastricht is uit. Waarschijnlijk kunnen de omwonenden vanavond weer naar huis. In de grotten van de Kannenberg stond stro en hooi in brand dat daar was opgeslagen. De brandweer kon vanwege vallend gesteente niet de grotten in om te blussen... en moest met speciale machines het brandende stro naar buiten halen. Dat werk zit er volgens LE nu op. De komende nacht worden ventilatoren ingezet om alle rook uit de grotten te krijgen. Het weer. Vanavond en vannacht valt vooral in het westen een bui met kans op onweer.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 erg. Ik liet me leiden vanmiddag door een spelletje eh, van uh, veel... Wat, is het? Freecell. En het duurde, het duurde, het duurde, het duurde bijna drie uur en ik kon hem niet oplossen. Dus ik moest mijn nederlaag erkennen. En dan heb ik nog een van die verschillende bijbanen die ik er nog bij heb. Dus ik kwam verschrikkelijk in tijdnood. En dus is het hijg hijg. puf puf, last minute playlist erop eh, gooien. Welkom bij deze Alternative FM, 6 minuten over acht bij uh, ZFM Zandvoort. En de afgelopen twee uur weer non-stop muziek in ZFM in de avond tussen 6 en 8. En we begonnen met X. Oftewel Marnix Dorenstein met zijn complete band Difference. En waarom draaien we die? Nou ja, het was natuurlijk ook wel eh, een eh, statement. Min of meer van, ja jongens, eh, ik koop samen met... Jet Rebel in een modezaak gewoon een jasje. En dan zegt de verkoper, ja, maar het is een meisjesjas. Ja, wat kan ons dat nou schelen? En dat statement, dat is niet zomaar. Want eh, het is komende maandag Pride at the Beach. En dat is dus de reden waarom we hem ook even draaien. Deze van X Difference. Wie goed naar de tekst luistert, eh, dan weet je dus eigenlijk waarom. Wat, wat maakt het nou uit wie je bent of wat je doet. Het, eh, het, moet helemaal geen verschil maken. Dat is gewoon kort de strekking van het hele verhaal. Het is weer een reguliere uitzending. Vorige week hadden we een herhaling lopen van Suzanne Sanders. Zullen we dat eh, dan nu maar even voor het echtje doen? Eh, gewoon nog even gewoon een plaatje draaien van Suzanne Sanders. Ach joh, eh, eens kijken hoe ver we komen vanavond. Playlist heb ik in ieder geval ingevuld. Dus dat, daar, daar zal het niet, niet aan liggen. Twee Nederlandstalige nummers. Natuurlijk Verline, want die zitten er altijd in. En zoals je als Facebook-volger van deze pagina hebt kunnen weten... dan komt er dus gewoon materiaal aan van de band. Dus dan weet je dat alvast. Een ander eh, iets is dat ik getipt ben door Rufaida. Zullen we die ook dan maar even erbij zetten? Want ja, kijk, als we dat dan toch allemaal, eh, allemaal aan het doen zijn... dan kunnen we net zo goed al die, al die nummers eh, er even bij zoeken. dit is Disappear, die kunnen we er ook wel even op zetten. En dan hebben we Southbound, want daar staat hij onder dat mapje staat hij dan... dat is dan Rufarda. En wat had ik daarover nou te vertellen? Nou, dat, daar was ik met mee, mee bezig. Maar dat had alles eh, te maken met, eh, met de band die ik eh, zo dadelijk in dit blokje van twee voorbij gaat, gaat komen. Want, wat is namelijk het geval, dat heeft te maken met Rovaida Figgy. Figgy is een Utrechtse Nederlandse band. Dus in, dat, zin, in die zin is dat wel heel erg leuk. Maar ze brengen Nederlandstalige indie. En dat is toch wel vrij bijzonder. Eén van de heren van de band die speelt ook in de begeleidingsband van Emiel Landman. Dus dan eh, weet je al hoe laat het is. En eh, in dit blokje van twee wordt natuurlijk afgetrapt. Ja, door de dames die wij hier ook eh, hebben gehad voor een interview. Vier dames breed. En dan heb ik het over Dakota. En dit is hun nieuwe single. Een dubbele A-kant, want Wander, Wanderlust is de andere. Dit is Silvertang. microfoon, microfoon 2 openzet, dan gaat het natuurlijk een beetje moeilijk. Eh, maar er zijn eh, drie nummers die ik even gedraaid heb. Eh, sowieso Figgy, die zat erin. En Rufaida, degene die mij getipt had met dit hele verhaal met Berlin. dat was een blokje van drie. En dan moet ik even nagaan. Welke was dan het eerste van dat blokje van drie? dat, <laughs> dat is leuk als je dat op een gegeven moment niet meer helemaal Dakota. Dat was eh, het begin met uh, Silvertong. Eh, die dames die hebben we hier ook gehad. er zitten een aantal toevoegingen. die ik toch er even bij zit. Want ik zag van de week bij onze vrienden van One Clueless Friend... een hele mooie koffer voorbij komen. Nou, die jongens die hebben sinds Mensenheugenis al een debuutalbum gemaakt. Maar ze zijn nog steeds aan het zagen eh, een beetje aan het eh, veilen en het een beetje aan het schaven. En eh, dan komt er ook nog ooit iets uit. Ze zijn bezig met een, met een beetje een ja, een, een, een, geluid. Dat, dat is wel heel erg belangrijk dat, dat ze dat doen. En dat heeft eh, te maken met eh, hun eh, verschijning in de Grote Prijs van Nederland. een tijdje terug alweer. Bij de categorie bands. Zullen ze nou ongetwijfeld ook dit nummer hebben gespeeld? Want ja, ach, de zomer is niet echt helemaal de zomer. Maar we gaan gewoon wel... dit komt eigenlijk een beetje van de zee. De Zuiderzee misschien wel. Maar die is inmiddels al wel een beetje afgesloten door een dijk. En dan heet het het IJsselmeer. Hier is One Clueless Sprint. Sail away on your boat of dreams, make sure you travel light. God, tell my people don't cry. God, tell my people don't cry. God, tell my people don't cry. Darkness, get out of sight. Cause I'm a million miles from home. I'm a million miles from the sea. cannot believe how much you've grown. Sure, there's a bright future for you and me, for you and me. Look eye and eye, in the eye and tell me you are not lying Ran down that hill, lost our fear, now we weren't frightened. We told ourselves to hold on. We told ourselves to hold on. We told ourselves to hold on, but it was a slippery slide, yeah. Cause I'm a million miles from home. cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future for you and this mournful night, hollowed morning's nine now. I broke out of my personal load, I escaped with steady stride, yeah. I told myself to walk on, I told myself to walk on, I told myself to walk on to the early morning light, yeah. Cause I'm a million miles from home. Cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future for you and i I'm a million miles from home. I'm a million miles from the sea. you've grown. Sure, there's a brighter future for you and deserts was Laurie Fish. En dat nummer dat heette uh, Hold On. Zij komt eh, hier uit de buurt, eh, uit Haarlem wel te verstaan. Eh, dat geldt niet eh, voor eh, de, jongens van One Clueless Friend. Eén van de, de heren uh, bespeelt de drums. Maar hij is ook bezig achter de schermen van televisieseries... waar ik een enorme fan van ben. Dat is Anton Leidekker. Bemoeit zich onder andere met Flikker Rotterdam en Flikker Maastricht. Beide series vind ik ontzettend leuk om naar te kijken. En op dit moment speelt de herhaling van Flikker Rotterdam... Maar ik maak gewoon eh, reclame voor die televisieserie. Want er zit gewoon strak in elkaar, dat, eh, dat, eh, dat, die serie. zeker met de karakterrollen van Huub Stapel en Kees Geel dat draagt de cast toch wel behoorlijk. En vanaf september komt er een hele nieuwe serie. Dus dan weet je dat ook alvast weer. Maar waarom zeg ik dat? Dat heeft te maken met Anton Leidekker... die daar achter de schermen het een en ander doet bij die televisieseries. En buiten dat is hij ook nog muzikant. Want hij eh, drumt bij eh, One Clueless Friend. Maar ook bij een andere band. Eh, dat is een beetje een polder indie moet ik eigenlijk zeggen. Herbs Excellence Adventure. Dat is de andere kant van Anton. En dan weet je ongeveer wat hij allemaal uitspookt. dit is uh, Roll Halfheid. Die eens in dezelfde tijd weer eens een single op de bandcamp zet. En dit is zijn nieuwe. Het laatste werkje van hem. Love is Fleeting. Of the wind against our appetite. Heaven knows what we were facing, love was told, and we were making. You wanted to believe in us tonight. Wanna love, not a aching. Do we see that we were faking? my love, my love. Mm-hmm. My love, my love. And I know that we were lovers then. We were happy, we were free. Suddenly, we loved to meet before a forest you alone. You were crying, I was sleeping, and you see that we were weeping. My love, my love. Mm-hmm. My love, my love. never tell that love was on a limb. I was sitting in the trees and I knew that love was fleeting. You could never tell that love was on a limb. I was sitting in the trees and I knew that love was fleeting. my love, my love. Mm-hmm. My love, my love. Can't you see that it's gone? My love, my love. Can't you know that it's wrong? My love my love, my love, my love. verkeerd in Haarlem. Eh, maar ze komt oorspronkelijk ergens uit Amsterdam eh, vandaan. Daisy Ducro. En eh, dit nummer dat heeft ze uitgebracht bij Innercore Music. Heel erg leuk is dat de baas van Innercore Music... dus volgens mij Menno Timmerman... die komt af en toe dan nog eens in Haarlem... En gaat dan met zijn werphengeltje de patronaat in. En dan slaat hij wat aan de haak. En dit is er dan één van. Nou ja, niet alleen het patronaat, maar ook ergens anders. Want het gaat om de, ook de Haarlemse popmuziek. Eh, en dit is één van de exponenten. En eh, daar ziet uh, Music wel brood in. En eerlijk gezegd, ik ook wel. Dus dat is de reden waarom we hem draaien. de, de andere kant van het verhaal is dat Daisy graag bij ons gaat willen komen gaan spelen. Alleen de vakantieperiode gooit wat roet in het eten. En de muzikanten zijn allemaal even op stap. Dus het wordt ergens halverwege augustus en misschien wel iets later. Eh, voor Laurie Fish, die had ik ook net eh, gedraaid. Die komt 14 september spelen, dus dat duurt nog eventjes. Maar eh, ga ervan uit dat, dat we wel wat, wat gaan doen. nog iets, maar dat gaan we straks bewaren voor, voor, het, voor het aankomende uur. Is dat we nog, nog iets leuks gaan melden. dat zit in de pijplijn. En of dat ooit nog helemaal tot een tot, tot iets moois gaat uitkomen. dat moeten we dan nog maar afwachten. Maar het is, het is wel positief in ieder geval. Dat, is, dat, eh, dat kunnen we dan wel eh, vertellen daarover. Eh, de afgelopen week kwam het vervelende bericht binnen... dat een van de trouwe viervoeters die Tim van Doren heeft... en hij houdt ontzettend veel van dat beest... dat was zijn hond Kobus, die is overleden... En hij was daar toch heel erg doodziek van. En wat doet een singer-songwriter dan op een gegeven moment? Die pakt een pen, die pakt zijn muziekinstrument, in dit geval de gitaar. En hij heeft eh, besloten om een liedje over zijn hond te schrijven, over Kobus. En dat eh, moet ik dus nog eventjes eh, eraf plukken van de bandcamp. Maar dit draaien we even van de bandcamp. Dit is Kobus van Tim van Doren. it's over. Smile because it happened. I don't believe in afterlife, but when I hear another dog outside, I can only hope you're in a better place than the see you running in the fields. I still feel you breathing close to me. I need a hug, but you were nowhere near, near me. Your heart knew it was time, but mine cannot accept. No more true long shirts. I'm so glad that we've met. Six years are far too short. I'll try to Tim van Doren, je bent een ontzettend mooie lul. Want je raakt me toch ook wel met dit eh, mooie liedje van je. Dus eh, dat, <laughs> ja, ik, zit wat weg te slikken. En dat heeft ook eh, gewoon te maken met mijn eigen zus. Die ook al drie Sint-Bernards heeft gehad. En de laatste keer, dat was echt ook in een heftige periode... dat onze ma er ook niet helemaal florissant bij lag. En dat op dat moment ook de hond het liet afweten. Ja, en dan is een, dan is een verlies van een viervoeter dat komt dan nog dubbel hard aan als dan ook, eh, eh, ja, ook eh, moederslief ook niet helemaal prettig ligt. die periode, daar denk ik dan ook aan. Maar Team heeft dit weten te vatten in een ontzettend mooi liedje. voor mensen die een hond hebben, die kunnen dit gewoon ontzettend goed begrijpen... als ze de tekst goed hebben gevolgd van dit briljante liedje wat hij geschreven heeft. En eh, beste Tim, jongen, hij eh, staat er voorlopig uh, staat hij erop de komende tijd. Dus hij zal een aantal keren wel gedraaid worden. Kobers heet de song en dat is dus een eerbetoon aan zijn hond... die niet zo lang geleden is overleden. Dus dat weet je dan ook weer. Een andere dame heeft een ontzettend mooie positieve recensie van de PopUnie. Daar schrijf ik af en toe ook nog wel eens voor. En eh, dat eh, is een dame die bij ons eh, geweest is. Dat is ook de dame waar vorige week een herhaling aan opgedragen is. Heeft ze ook echt wel verdiend, vind ik eerlijk gezegd. Hier is Suzanne Sanders met Disappear. van Sway. Bracht de tijd op 10 voor 9 precies. Daarvoor hoorde je Disappear van Suzanne Sanders. Met onder andere Wouter Mol. Die zelf ook nog eh, een muzikant is met een band. Dus dat eh, weet je dan ook alvast. Uh, eh, dit krijg ik binnen van, van, een, ja, van een bureau. Van een platenbedrijfje. En we hebben ze wel eens ooit gedraaid. Het is een beetje blues rock. En ik heb het over M. Y MLK, oftewel uh, Milk, zo eh, noemen ze zich. En het nummer dat heet eh, Pillar to Post. band eh, komt zelf uit eh, Limburg. Daar komen ze vandaan. Uh, is trouwens niet de enige band hoor, die daar vandaan komt. Ik heb wel eens andere bands daar ook vandaan horen komen. Ben ik even de naam gauw weer kwijt. Van, volgens mij was dat met een N. Zover weet ik het nog. Maar dan, maar dan, dan laat soms wel eens een beetje de, de, de, de grijze massa het soms wel eens een beetje in de steek. En dan moet je, <laughs> moet je heel graag... No Man's Valley. Inderdaad, die band. Dat was ook een eh, band uit eh, het eh, noorden van Limburg. Daar komen ze even, nou, deze komen gewoon uit Limburg. Daar, daar, twijfel ik niet aan. En ze maken Northern Blues. daar komen, nou, dat is een beetje de strekking van het hele verhaal. Dat, daar komt het in feite eigenlijk op neer. Northern en Southern Blues. En ze hebben al een aardige fanschare opgebouwd. Deze band Milk, Pillar to Post. Zo heet de single. En eh, dat bracht de tijd op 5 voor 9. En dan heb ik er nog eh, eentje te gaan. Eh, werd een beetje getipt door de zus van deze singer-songwriter. Was een hele mooie, dat was North Sea. Dat is een lekker nummer, eerlijk gezegd. Alleen wij doen het toch even met, met deze. En dan moeten de tissues binnen handbereik komen. Want dit is zo'n verschrikkelijk mooi nummer. Tot aan het nieuws van 9 uur van Jeruzalem.